uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Ondanks het fraudeonderzoek naar hem en zijn vrouw... blijft hij in de race voor de verkiezingen. Fion legde vanmiddag onverwacht een verklaring af. Daarin noemde hij het fraudeonderzoek een politieke afrekening. Fion wordt ervan beschuldigd dat hij zijn vrouw heeft betaald... als parlementair medewerker... terwijl ze dat werk nooit zou hebben gedaan. De Nederlandse aardoliemaatschappij is aansprakelijk voor de immateriële schade die is geleden van gedupeerden van aardbevingen door de gaswinning in Groningen. De NAM moet daarom een deel van de inwoners van het Groningenveld een schadevergoeding betalen, heeft de rechtbank in Assen bepaald. Onder immateriële schade valt aantasting van het woongenot door de angst, spanning en stress. De zaak was aangespannen door meer dan 125 gedupeerden van de aardbevingen. In Noord-Brabant is een man gearresteerd vanwege fraude met Thaise ziekenhuisfacturen. De Nederlander van 68 zou in het Aziatische land valse papieren hebben verkocht aan Nederlandse toeristen. Die zouden de facturen in Nederland hebben gedeclareerd bij hun zorgverzekeraar. Vermoedelijk is voor 130.000 euro gefraudeerd. Het is niet duidelijk hoe de toeristen en verkoper de opbrengst verdeelden. John de Mol heeft het bod op de Telegraaf Mediagroep verhoogd. Zijn bedrijf Talpa biedt nu 6,35 euro per aandeel, 45 cent meer dan het Vlaamse Mediahuis. In het persbericht klaagt Talpa over de opstelling van de Raad van Commissarissen van de Telegraaf. Die wil alleen met Mediahuis onderhandelen. Met het hogere bod wil de Mol de druk op de Raad van Commissarissen opvoeren. Nederland is een nieuwe wielenwedstrijd rijker, de Hammer Series. De driedaagse profkoers wordt begin juni in Limburg gehouden. Wielrenners beklimmen onder meer zeven keer de berg, waarvan de top met ruim 320 meter het hoogste punt van Nederland is. De Hammer Series worden door de World Tour ploegen zelf georganiseerd. Tom Dumoulin heeft alvast gezegd dat hij meedoet. Het weer, komende uren vrijwel droog, soms ook wat zon en een graad of acht. Aan het eind van de middag gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat tussen Knoopert de Hoek en Knoopert Raasdorp 2 kilometer file door een spoedreparatie aan de weg. Ook op de ring van Amsterdam is een spoedreparatie aan de gang. Op de A10 Zuid tussen Amsterdam Buitenveldert en Geuzenveld 2 kilometer file.